Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers, getuigen en functionarissen in de rechtspraak... dat ernstig wordt bedreigd, is de afgelopen jaren zo sterk gegroeid... dat de politie grote moeite heeft om hen nog te beschermen. De politie maakt meer werk van meldingen... maar deels is het ook een gevolg van de verharding in het criminele milieu. In Zeeland en Zuid-Holland kwamen meer dan 70 meldingen van stormschade binnen. Veel omgevallen bomen en schade aan daken. Ook vanwege de wind werden zo'n 80 carnavalsoptochten vandaag afgelast. Is bij Kampen de stormvloedkering Ramspol gesloten... en zijn op Schiphol door de harde wind tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd. Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie gaat naar de rechter om het programma Buitenhof een uitspraak te laten rectificeren van presentator Natalie Wrighton. Ze stelde dat Baudet heeft gezegd dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Volgens het transcript van het debat zei Baudet dat de EU doelbewust immigranten naar Europa haalt om de Europese traditionele identiteiten te verzwakken. Het tv-programma wil niet reageren. Op de grens tussen Iran en Turkije is een aardbeving geweest. In ieder geval in Turkije zijn negen doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. De aardbeving had een kracht van 5,7. Het aantal gewonden in Iran is niet duidelijk. Vanwege het coronavirus is de carnavalsviering in Venetië afgelast. Het aantal besmettingen in Noord-Italië is snel opgelopen tot 132. In de regio gaan ook scholen en musea dicht. Een aantal gemeentes in het noorden van Italië is helemaal van de buitenwereld afgesloten. Daar zitten 50.000 mensen. Het weer. Er staat nog steeds wind. In het midden en zuiden kans op zware windstoten. Vanavond en vannacht blijft het wel vrijwel overal droog. De temperatuur ligt tussen de 1 en de 5 graden. Morgen is het grijs met nu en dan regen en maximaal 12 graden.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 I'm gonna shake, roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt. can't deny. I feel it in every kiss.